President Poetin gaat speechen en er worden handtekeningen gezet. Correspondent Iris de Graaf legt uit wat voor gevolgen dat heeft. Ja, het belangrijkste is dat Poetin eh, na annexatie die gebieden, die vier regio's, zal beschouwen als Russisch grondgebied. En als er dan een raket bijvoorbeeld landt, dan kan Poetin zeggen... zie je wel, de NAVO valt ons nu aan, ons grondgebied. En dat kan een reden zijn voor Poetin om nog verder te escaleren. Volgens Rusland hebben de mensen in de vier gebieden er zelf voor gekozen om bij Rusland te horen. In werkelijkheid waren die referenda doorgestoken kaart. Mensen werden gedwongen om te stemmen en de meeste Oekraïners zelf zijn gevlucht en konden dus niet eens stemmen. Geen auto's in de stad en een vliegvakantie als hoge uitzondering. Als het aan de jonge klimaatbeweging ligt, is dat hoe de wereld er in 2040 uitziet. Als ik het vergelijk met wat we eigenlijk nu in de agenda hebben gezegd... is dat we af willen van de grote consumentenmaatschappij. Dus het feit dat we met z'n allen voortdurend bezig zijn... met al ons geld uitgeven aan prularia die na een paar maanden weer stuk zijn. Dus het gaat dan niet meer om kopen, kopen, kopen... maar misschien kopen, huren, lenen en hergebruiken. De jonge klimaatbeweging bestaat uit mensen van meer dan 50 jongerenclubs. Vandaag presenteren ze hun klimaatagenda. En ze hopen dat het rapport niet ergens in een la verdwijnt, maar dat politici nu echt aan de slag gaan. En wil je in Amsterdam een wandelingetje maken langs de gracht? Pas dan maar op. De kaders zijn er zo slecht aan toe dat er diepe gaten in zitten. De stad werkt, al, werkt er al een tijdje aan, maar juist tijdens die werkzaamheden ontstond er een flink gat. Wat we achterhaald hebben wat hier gebeurd is, is dat zand eh, vanuit de straat onder de kademuur door, tussen de verneringspalen door, richting de, de gracht is weggespoeld. Ja, dat is onhandig. Het probleem is niet nieuw. Door achterstallig onderhoud zijn er de komende jaren honderden miljoenen nodig om de boel veilig te houden. Het weer, aardig wat zon, langs de kust kans op een bui, 14 of 15 graden. Morgen zonnig, droog en een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file tussen de afrit Haarlem-Zuid en de Wijkertunnel 6 kilometer met een half uur vertraging.